Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kenia zijn nu meer dan 200 lichamen opgegraven van leden van een secte. De meeste zijn door verhongering om het leven gekomen. De zoektocht begon nadat eind april op een landgoed tientallen lichamen werden gevonden in massagraven. Er worden nog meer dan 600 mensen vermist. De politie in Kenia heeft 26 mensen opgepakt, onder wie de leider van de secte. Hij vertelde zijn volgelingen dat ze voor 15 april moesten overlijden... zodat ze nog naar de hemel konden voordat de wereld zou vergaan. De Oekraïense president Zelensky heeft in Vaticaanstad gesproken met paus Franciscus. Het gesprek ging onder meer over het terugbrengen van de Oekraïense kinderen die door Rusland zijn gedeporteerd. De ontmoeting duurde een kleine drie kwartier. Zelensky sprak eerder op de dag met de Italiaanse president Mattarella en premier Meloni. Die beloofde dat haar land Oekraïne zolang dat nodig is zal steunen met onder meer wapens. Zelensky brengt morgen een bezoek aan Duitsland. Daar zal hij naar verwachting een ontmoeting hebben met de bondskanselier Scholz. De staking bij de Duitse spoorwegen die morgen zou beginnen gaat niet door. Volgens Duitse media zijn het spoorbedrijf en de vakbond het erover eens dat er snel een akkoord moet komen. Daarom wordt er voorlopig niet gestaakt. Spoorwegpersoneel was van plan om 50 uur lang het werk neer te leggen omdat ze meer loon willen. Voetbalclub Southampton is na 11 jaar gedegradeerd uit de Premier League. De ploeg verloor thuis met 2-0 van Fulham en daarmee is de degradatie in feit. Southampton promoveerde in 2012 en eindigde in 2016 nog als zesde in de Premier League.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 lying. Wasted too much time. think he's coming back the rules And there's a dazzling haze A mysterious way about you, dear Have I known you 20 seconds Or 20 years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 this magnetic force of a man to be mine now I just can't let it go. Meeting you was something no one else needs to know. I guess I'm thinking of you like I would know all the things we could do. My heart is pounding for love. You left me longing for you. tried to break me, tried to knock me off my feet Underestimate me and you see Can't tame the beast We built this city on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 成功。